Vijf uur, Kees Rood met het NOS-journaal. In een bedrijfsgebouw op een industrieterrein in Haarlem... woedt sinds het begin van de nacht een grote brand. Volgens de brandweer moet het pand als verloren worden beschouwd. Een van de zijmuren is ingestort, waarna ook het dak naar beneden is gekomen. In het gebouw aan de Waardeweg is een bedrijf gevestigd... dat displays maakt voor brillen. Die worden in winkels gebruikt om producten uit te stallen. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een zeer grote uitslaande brand... met veel rookontwikkeling. De brand in Haarlem is inmiddels onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. Honderden fans van de Turkse voetbalclub Fenerbahce zijn in Istanbul slaags geraakt met de politie. Dat gebeurde nadat de club in eigen huis gelijk had gespeeld tegen aartsrivaal Galatasaray. Door het gelijkspel behaalde Galatasaray het Turkse kampioenschap. Na het laatste fluitsignaal braken fans van Fenerbahce delen van de tribune af en gooiden stoeltjes op het veld. De spelers moesten vluchten naar de kleedkamers. De politie gebruikte pepperspray en waterkanonnen om de menigte in bedwang te houden. Ook buiten het stadion en op andere plekken in Turkije kwam het tot ongeregeldheden. Volgens een persbureau zou een Galatasaray-fan door Fenerbahce-aanhangers in de buik zijn gestoken. In Jemen zijn tien vermeende strijders van Al-Qaeda gedood... toen ze onder vuur werden genomen door onbemande Amerikaanse vliegtuigen, zogeheten drones. Dat melden lokale autoriteiten en ooggetuigen. De aanvallen vonden plaats in de buurt van de stad Marib. De strijders reden in auto's toen ze door de raketten werden geraakt. De Verenigde Staten voeren geregeld aanvallen uit op strijders van Al-Qaeda met onbemande toestellen. Een week geleden nog kwam bij een vergelijkbare aanval een man om het leven die werd gezien als de militaire leider van Al-Qaeda in Jemen. Het weer vannacht helder en koud, met in het binnenland kans op vorst aan de grond. Morgen overdag eerst zonnig, smiddags enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4-7 Welkom bij het tweede uur van 4-7. En dit uur is het natuurlijk weer tijd voor Crack de Playlist. Je weet het, elke week mag een prominente Nederlander... een uur lang zijn favoriete muziek draaien. En vandaag is het de beurt aan deze man... die ook nog eens een toevallig eh, een collega van mij is bij de VARA. Francisco van Jolen, stel je maar even voor. Ik ben Francisco van Jolen en ik ben uh, van Joop.nl. Dat is de opiniesite van de VARA. En ik ben internetjournalist, daar ben ik eigenlijk nog het meest bekend door. Eh, doordat ik als eerste in Nederland zo'n beetje over internet ging schrijven. En dat is al heel erg lang geleden, ver voor Christus, toen het eh, ontstond. Ja, Francisco van Jolen dus deze week te gast in Crack de Playlist. En dan is er natuurlijk geen tijd te verliezen. En beginnen we meteen met de eerste plaat die, eh, die Francisco heeft uitgekozen. En dat is In the Year 2525 van Zier en Evans. Francisco, waarom deze plaat? Ja, mijn naam is Francisco van Jolen. Dan hoor je het eigenlijk al. Niemand weet hoe je dat moet spellen. Dus dat was op internet altijd een groot probleem. En toen dacht ik, weet je wat, dat los ik op door voortaan eigenlijk alleen nog maar een cijfer te nemen als eh, identiteit. En dat werd 25. 25, zo sta ik op Twitter. En als je gaat naar 2525.com, dat was vroeger mijn weblog. Ehm, nou, waar komt dat nou vandaan? Nou, er is een liedje in de jaren 60 gezongen. Dat heet In the Year 2525. Dat is van Zeker Evans. En dat gaat over de toekomst. En ik dacht, nou, als je dat nou liedje kent... En je, eh, dan vergeet je nooit meer dat mijn bijnaam op internet 2525 is. In the year 2525 If man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 35, 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 45, 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody's gonna look at you. In the year 55, 55, your arms got nothing to do. Some machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long glass tube, whoa, whoa. everything this old earth can give. And he ain't put back nothing, whoa, whoa. Now it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through. But through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive Het duurt nog even voordat we er zijn natuurlijk. In de year 2525 van Zeker een Evans. Je luistert naar Crack the Playlist met Francisco van Jolen. Francisco, het tweede nummer dat je graag wilt horen is The River van Bruce Springsteen. Vertel. The River is eigenlijk van Bruce Springsteen... Ja, ik was twintig toen dat nummer een hit werd. Het ging over de crisis die toen heerste... Eh, over mensen die verliefd zijn, die zich zorgen maken over de toekomst. En voor mij was het heel lang eigenlijk de rest van mijn leven een symbool van die donkere jaren tachtig. En ik had nooit gedacht dat het ooit weer actueel zou worden. En dat is nu toch wel een beetje het geval. I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like your daddy done me and Mary we met in high school and she was just 17 we drive down to where the fields were green. We would go down. midnight on Springsteen met The River. En hij is natuurlijk over twee weken ook te zien in Nederland... want dan speelt hij op Pinkpop. Je luistert naar Crack the Playlist met het lijstje van Francisco van Jolen. En de volgende plaat op dat lijstje is The Lions Roar van First Aid Kit. Francisco, waarom dit nummer? Ik was, eh, de First Aid Kit zijn twee zusjes die geweldige muziek maken. Dat wil zeggen, dit nummer is in ieder geval geweldig. geweldig. Ik eh, zag ze eerder dit jaar optreden in de Paradijskerk in Rotterdam. En eh, ja, het klonk gewoon fantastisch. you come here? you back to me. Roar van First Aid Kid. Je luistert naar Crack de Playlist en dit uur draait internetjournalist Francisco van Jolen zijn favoriete muziek. En Francisco, op jouw lijstje staat ook In My Secret Life van Leonard Cohen. Al sinds mijn dertiende, eigenlijk zo gauw ik een beetje Engels begon te spreken, ben ik fan van één zanger Leonard Cohen. En dan moet je je voorstellen, al mijn hele leven krijg ik te horen van iedereen als ik zeg dat ik daar een fan van ben, dat dat depressieve rotmuziek is waar niemand in wil luisteren. En nu zie je dat hij dan eindelijk, als hij heel erg oud is, voor iedereen een nieuwe held wordt. En dit is In My Secret Life, want ik was dus eigenlijk altijd een beetje een secret fan. In my secret life In my secret miss is wrong. thinking that it's either black or to the wisdom of old. But I'm always alone, and my heart is like ice. And it's crying. regret. Cohen in My Secret Life. Voor zijn secret fan op jonge leeftijd. Toen nog Francisco van Jolen. En je luistert dit uur naar Crack the Playlist. En Francisco heeft voor vandaag de muziek uitgekozen... waar hij dan weer iets bijzonders mee heeft. En de volgende op de lijst is Le Bobo van Renault. Wat heb je daarmee? Ik eh, luister graag, hoewel ik eigenlijk helemaal niet zo goed Frans spreek, luister ik graag naar uh, Franse muziek. En dan zoek ik via internet op wat het ongeveer betekent. Dan vertaal ik het een beetje. En dit is een nummer van Renaud, een bekende Franse zanger, Le Bobo. En het is een ballade over het leven van ja, de progressieve mensen, binnenklasse. Zeg maar de mensen die op GroenLinks stemmen. Die van die goede bedoelingen hebben, heimelijke genoegens en toch af en toe de dingen verkeerd doen. Daar heeft hij een liedje over gemaakt. En wat ik zo jammer vind, is dat er in Nederland eigenlijk niet meer, meer van dat soort liedjes worden gemaakt. Met zo'n beetje maatschappelijke inhoud. les bourgeois bohème ou bien bobo pour les intimes. Dans les chansons de Vincent Lerme, on les retrouve à chaque rime. Ils sont une nouvelle classe. Après les bourges et les prolos, pas loin des beaufs, quoique plus classe, mais vous en dresser le tableau. Sont un peu artistes, c'est déjà ça, mais leur passion, c'est leur boulot. Dans l'informatique, les médias sont fiers de payer beaucoup d'impôts. Les bobos, les bobos bobos. Les bobos, ils vivent dans les beaux quartiers ou en banlieue, mais dans un loft. Atelier d'artistes branchés, bien plus tendance que la plus fauche Ont des enfants bien élevés qui ont lu Le Petit Prince à 6 ans, qui vont dans des écoles privées, privées pagailles. Je me comprends, ils fument un joint de temps en temps, font leurs courses dans les marchés bio, roulent en 4x4, mais le plus souvent préfèrent se déplacer à vélo. Les bobos bobos, les bobos, les bobos. Ils lisent Welbeck ou Philippe Jean, les Arocs et Télérama. Leur livre de chevet, c'est surant, près du catalogue Ikea. Ils aiment les restos japonais et le cinéma coréen. Passent leurs vacances au Cap Ferré, la Côte d'Azur, franchement, ça craint. Ils regardent surtout Arte, Canal+, c'est pour les blaireaux, sauf pour les matchs PSG et de temps en temps un petit porno. Les bobos, les bobos, les bobos. Ils écoutent sur leur chaîne France Info, toute la journée, Alain Bachung, François Tardy, et forcément Gérard Mancé. Ils aiment des proches, sans même savoir que des proches les détestés, Bedos et Jean-Marie Vigard, Même s'ils ont honte de l'avouer, ils aiment Jacqueline et Sarkozy, mais votent toujours écolo. Ils adorent le maire de Paris, Ardisson et son pote Marco. Les bobos. femmes se fringue chez Diesel, lui c'est Armani ou Kenzo, pour leur cachemire toujours nickel. Ça dit Voltaire, je dis bravo, ils fréquentent beaucoup les musées, les d'art, les vieux bistrots, boivent de la manzana glacée en écoutant Manu Chao. Ma plume est un peu assassine pour ces gens que je n'aime pas trop, par certains côtés, j'imagine que je fais aussi partie du lot. Les bobos, les bobos. hey bobo, hey bobo, hey bobo. Qui ça Hey bobo. Ah bon Mais où ça Hey bobo. Ah d'accord. Mais qui ça Hey bobo. Hey bobo. Renault met Le Bobo op het favoriete lijstje van Francisco van Jolen. En de volgende plaat op dat lijstje is I'm a Believer. Normaal gesproken uitgevoerd door de Monkeys. Maar Francisco, jij wil graag de versie van Neil Diamond horen. Leg uit. Een van de mooiste liedjes die ik ken over verliefd worden is het nummer I'm, Believe, I'm a Believer van Neil Diamond. We kennen het allemaal van de Monkeys, een televisieband uit de jaren 60. Daar ken ik het ook van, maar hij heeft het geschreven. Hij vertolkt het ook als de beste. En wat nou het mooie is, Neil Diamond is geloof ik al ergens in de 70. Ik zag hem het pas nog in Ahoy optreden. En hij heeft een nieuwe uitvoering van dat nummer gemaakt. Als een man van 70 die nog steeds zingt over dat hij verliefd is. En dat vind ik eigenlijk wel het mooie. Volgens mij is verliefdheid iets wat je tot op je honderdste kan meemaken. I thought love was only true in fairy tales Meant for someone else, but not for me Love's out to get me That's the way it seemed. Disappointment haunted all of my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love, and I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. No, not if I tried. I thought love was more or less giving thing Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain and I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love, and I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Not if I tried. Love was out to get me that's the way it seems. Disappointment haunted all of my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. And I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. No, not if I tried. Not if I tried, no. Cause I'm a believer. Yes, I'm a believer. I'm a Believer van Neil Diamond, de favoriete versie van Francisco van Jolen. En hij is dit uur onze crack the playlister, om het zo maar te zeggen. Hij mag zijn favoriete platen draaien. En de volgende op de lijst is wel een heel bijzondere. Dat is namelijk Pruimelaar van de Vlaamse band Buurman. Francisco, waarom wil je deze plaat laten horen? Buurman is een Vlaamse band zingt in het Vlaams. Nou, Vlaams is eigenlijk al een soort gezongen Nederlands, hè, als je er gewoon naar luistert. Ik, vind ik hoor het heel erg graag. En zij zingen het lied eh, Pruimelaar. En ik vind het echt een geweldig, fantastisch lied. En het rare is, ik heb geen flauw idee waar het over gaat. Stan zingt Pruimelaar. Uitgekozen door Francisco van Jolen in Crack the Playlist. Hier in 4-7 op Radio 1. En van Vlaanderen is het een kleine stap, zeg ik dan maar. Naar Spanje, naar Amaral. El blues de la generación perdida. En waarom dit nummer? Amaral de El Blues de la Generación Perdida. De, eh, de blues van de, van de verloren generatie. Het is een Spaanse band, een van de populairste eh, Spaanse bands die te zijn. Ze traden samen op met Moby. Eh, ze, zijn in Spanje heel groot en in Spaanstalige landen. In Nederland kennen we ze helaas niet. En dit is dus ja, het lied over de verloren generatie. En wat heeft Spanje? De jongeren in Spanje die zijn echt verloren. Want ja, de werkloosheid is zo enorm hoog dat ze hun hele toekomst in rook zien. blues de la generación perdida van de Spaanse band Amaral. Je luistert naar Crack the Playlist en deze ochtend is het de beurt aan internetjournalist Francisco van Jolen. En we gaan verder met 15 miljoen mensen van het duo Fluitsma en Fantijn. Ja, ik ken hem nog wel hoor, 15 miljoen mensen. Francisco, vertel. 15 miljoen mensen van Fluitsma en Fantijn, zo'n liedje wat iedereen kent van de reclame. In ieder geval, ook al wil je het niet kennen. En het is een... Eh, eh, het, het, zegt wat over ja, het onbezorgde Nederland zoals dat zeg maar voor 2001 er was, eh, waren eh, ja, een soort ideaalbeeld. Wat ik heel aardig vind en wat een tijd is waar je nog wel eens naar terug kan verlangen. En wat ik er ook aardig aan vind is dat de mensen met wie ik het oneens ben, die hebben er over het algemeen een grote hekel aan. Frits Bolkestein klaagt er nog vast over in de Volkskrant. En daarom vind ik het ook leuk om speciaal voor hem te draaien. Land van duizend meningen, het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we winnen. Dan breekt acuut de passie los, dan blijft geen mens meer binnen. Het land wars van de tutteling, geen uniform is heilig. Een zoon die noemt zijn vader Piet, een fiets staat nergens veilig. 15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde met de voer. de tijd dat alles nog goed was. 15 miljoen mensen. Fluitsma en Fantijn. De nummer 1 hit uit 1996. Ja, toen, toen, toen was het echt een hit. Inderdaad, alweer lang geleden. Maar goed, door met John Legend. Ook een favoriet van Francisco van Jolen. En natuurlijk ook een heerlijk nummer op deze zondagochtend. En het valt me trouwens op, Francisco, dat je veel liedjes over hoop uitkiest. Waarom bijvoorbeeld ook dit nummer van John Legend? Ik, heb, uh, ja, ik vind eigenlijk muziek een van de... Eh, wat ik het mooie vind van muziek is dat muziek is in staat om je omhoog te tillen. Je kan, eh, je, je, kan, je kan je werkelijk verheffen, dat je je er beter voor door voelt. Dat je je anders over... Ja, dat je je anders voelt. En dat deelt het samen met de hoop. Hoop kan je ook verheffen. If You're Out There van John Legend is een van de mooiste nummers die ik ken. Het gaat over hoop, het gaat over vertrouwen in de toekomst, verlangen naar een een betere toekomst. En naar iemand die je daarin de weg wijst. Eh, door John Legend. Hij zong het op het moment dat, eh, Oscar, eh, dat, Oscar, dat Barack Obama genomineerd werd als presidentskandidaat in 2008. En uiteindelijk dus ook de verkiezingen won. If you hear this message, wherever you stand, I'm calling every woman, calling every man. We're the generation, we can't afford to wait. The future started yesterday, and we're already late. We've been looking for a song to sing. We searched for a melody, searched for someone to lead. We've been looking for the world to change. If you feel the same, then go on and say promises. No one called to war. Unless it's love and peace that we're really fighting for. We can destroy hunger. We can conquer hate. Put down the arms. message wherever you stand. I'm calling every woman, calling every man. We're the generation that can't afford to wait. The future started yesterday, and we're already late. If You're Out There van John Legend. Een van de vele platen die deze morgen is uitgekozen door Francisco van Jolen in Crack the Playlist. En we hebben al liedjes uit België en Spanje gehoord. En nu gaan we gewoon door met een nummer uit Denemarken. Namelijk het nummer Face With Nobody van Io Angelica. Vertel Francisco. Ja, eh, Face With Nobody van Io Angelica, als ik het goed uitspreek. Ik vind het echt een geweldig nummer. Het is een, die vrouw die heeft een stem als... Ja, strelend schuurpapier. Het klinkt geweldig. Het is een mooi liedje en ze komt uit Denemarken. My act is taking over me. I'm fighting insecurity. I want you to look into me. I am not what you think you see. When I'm with you, I'm Face With Nobody van Ayo Angelica. We zijn alweer aangekomen bij het laatste nummer van Crack the Playlist. Twaalf nummers waren het, uitgekozen door Francisco van Jolen. En we sluiten de lijst af met country muziek. I'm Not Ready to Make Nice van de Dixie Chicks. Francisco, waarom heb je dit nummer uitgekozen? I'm Not Ready to Make Nice van de Dixie Chicks dat is een liedje waarvan je denkt, ja, dat gaat over een verbroken relatie. Ze wil het nog niet goed maken. Ze zingt over dat ze het nog niet kan vergeten zo klinkt alsof het daarom gaat, maar wat je moet doen is je moet een film, documentaire kijken over de Dixie Chicks. Shut Up and Sing. Je weet niet wat je meemaakt. Het is een geweldig film en het gaat over de strijd die zij hadden geleverd met de vorige Amerikaanse president Bush. Forgive sounds good. Forgive. I'm not sure could. They say time you